woningen bouwen op het terrein van de Hells Angels. Op de avond tussen Sneek en Jouren is door de harde wind een vrachtwagen omvergeblazen. De chauffeur zit bekneld. Er is een traumahelikopter ingezet en de weg is in de richting van de afsluitdijk afgezet. Er zijn meer problemen door de harde wind. Op Schiphol zijn vluchten geannuleerd en op de Waddenzee zijn veerdiensten geschrapt. Het KNMI waarschuwt vanmiddag en vanavond voor een westerstorm met kans op windstoten van 100 km per uur. Het kabinet kiest bij de aanleg van een nieuwe verbinding tussen de A15 en de A20 onder de Nieuwe Waterweg voor de Blankenburg-tunnel. Volgens minister Schultz van Hagen is deze tunnel goedkoper en lost hij de verkeersproblemen beter op dan de andere variant die op tafel lag. De westelijker gelegen Oranje-tunnel. Milieuorganisaties noemen het besluit van de minister onbegrijpelijk. De weg komt door een natuurgebied. Nederland kon weten dat de Europese Commissie eisen zou stellen aan de steunmaatregelen tijdens de kredietcrisis. Dat zei Eurocommissaris Kroes voor de enquêtecommissie De Wit. Kroes vond de Nederlandse steun soms te hoog en greep daarom in. Ze legde ING bijvoorbeeld een boete op van meer dan een miljard euro. Volgens Kroes zijn de Nederlandse banken niet strenger aangepakt dan andere banken in Europa. Justitie heeft te weinig aandacht voor slachtoffers van zedenmisdrijven. Dat meldt het landelijk advocatennetwerk Zedenslachtoffers. Het netwerk heeft een zwartboek opgesteld met tientallen gevallen waarin slachtoffers respectloos worden behandeld. Ze krijgen bijvoorbeeld geen informatie over de datum wanneer een strafzaak dient of wanneer een dader wordt vrijgelaten. Het weer vanmiddag komt op de Wadden en langs de westkust een tijdje een westerstorm te staan. Het wordt 7 graden. Ook morgen onstuimig met vooral s'avonds veel wind. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan files op de A10 West richting Den Haag bij Westpoort 2 kilometer na een ongeluk, maar de weg is daar weer vrij. In de A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Bodegraven en Gouda 4 kilometer.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 Hij erkent dat veiligheidstroepen over de schreef zijn gegaan, maar daarbij gaat het volgens de Syrische president om individuen die bovendien gestraft zijn. Ik ben president, ik bezit het land niet, dus het zijn ook niet...